Ze liggen allebei in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar hun situatie is stabiel. In de Ierse hoofdstad Dublin hebben tienduizenden Ieren gedemonstreerd tegen abortus. Eind mei of in juni is er een referendum waarin kan worden gestemd of abortus tot 12 weken wordt toegestaan. De Ierse abortuswetgeving geldt als de strengste in Europa. Tegenstanders van een versoepeling van de wet willen vooral dat ongeborenen met een verstandelijke handicap worden beschermd. Volgens hen eindigt in Groot-Brittannië 90% van de zwangerschappen waarbij een kind met het Down-syndroom wordt verwacht in abortus. Voorstanders van abortus willen abortustoerisme van Ierland naar Groot-Brittannië voorkomen. De Catalaanse oud-minister van Onderwijs tegen wie in Spanje een arrestatiebevel is uitgevaardigd, is naar Schotland gereisd. Op Twitter schrijft ze te genieten van haar bewegingsvrijheid als Europees burger. De oud-minister, Ponsati, wordt net als drie andere Catalaanse oud-ministers en de ex-leider Puigdemont beschuldigd van rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. Ze werd vorig jaar zomer minister van Onderwijs in Catalonië. Nadat het regioparlement door de regering in Madrid was ontbonden, vluchtte ze naar Brussel. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is de Japanse schaatster Miho Takagi wereldkampioen allround geworden. Ze werd op de afsluitende 5 kilometer vierde en behield daarmee een voorsprong in het klassement op Irene Wust, die als tweede eindigde voor Anouk van der Weijden. Bij de mannen zijn pas twee afstanden gereden. Patrick Roest is daar de verrassende leider. De Noor Petersen is tweede en Sven Kramer derde.